Namen worden niet genoemd, maar het is wel duidelijk dat Philips daar indirect bij betrokken is. Het bedrijf LG Display is een van de verdachte bedrijven. En Philips was lange tijd groot aandeelhouder van het Zuid-Koreaanse concern. LG Display bekende eind vorig jaar in een Amerikaans onderzoek schuld. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Sittard en Geleen blijken zaterdagnacht in veel auto's hakenkruisen te zijn gekrast. Bij de politie in Limburg zijn zeven aangiften gedaan, maar volgens een woordvoerder zijn er nog veel meer gevallen. In het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid werd op zo'n twintig auto's een hakenkruis en het woord Jood gekrast, maar er is nog niemand opgepakt. De twee mannen die gisteren in de Amsterdamse rivierenbuurt werden doodgeschoten zijn Albanese. De twee mannen die gewond raakten zijn een Albanees en een Italiaan. De doden en gewonden werden gisteravond gevonden in en voor een huis aan de Holendrechtstraat. De politie vermoedt dat er sprake is van een actie in het criminele circuit. Turner Jury van Gelder heeft toegegeven dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werd onlangs bij een dopingcontrole positief bevonden ministerie van Defensie, waar hij werkt, heeft hem inmiddels geschorst en hij wordt waarschijnlijk op korte termijn ontslagen. Van Gelder zei op een persconferentie dat hij de harddruk een paar weken geleden heeft gebruikt voor het Nederlands kampioenschap in Rotterdam. Er komt een nationale traploopweek. Bedrijven worden opgeroepen hun werknemers aan te sporen om de trap te nemen in plaats van de lift. De nationale traploopweek is van 14 tot en met 18 september. En een hoogbejaarde man uit Musselkanaal heeft zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij op de snelweg te langzaam reed. Hij reed op de A7 20 km per uur. De man van 88 zei dat hij de weg kwijt was en dat hij vanwege de regen zijn snelheid iets had aangepast.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 En eh, daarna, toen kwam hij ook nog eens een keer uit met eh, wat eh, prachtige muziek. Onder andere Vrienden voor het Leven. Het kwam van een tv-serie. En als u buiten kijkt, dan ziet u het, hè. Eindelijk hoor. De zomer is in aantocht. Daarom heb ik Mungo Jerry maar eens uitgenodigd in dit programma met de Summertime. when the weather is high and touch the sky. You got women, you got women on your mind. Go out and see what you can find. Take her out for a meal. Just do what you feel. Do a time, no return to 25. you make it, make it good and only buy. When I daddy, when I mean, baby, do as you please. We go fishing or go swimming in the sea. Last we're living, yeah, that's our philosophy. Dee dee dee dee dee. Yeah, we're happy. Summertime. Ja, dan eh, lijkt alles ineens een heel stuk beter. Hè? Had ik trouwens al gezegd, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Weet je niet meer hoor. Eigenlijk is dit van The Beatles, hè? All You Need Is Love. Maar werd ook gebruikt voor de tv-programma hier in Nederland. Het orkest van Paul Natten en Bas Muis. kleine honderd jaar geleden. Toen uh, maakte ik ook deel uit van een band. Althans, ik stond achter de knoppen in de zaal. En uh, eh, dat was één nummer wat zij heel graag speelde. En wat ik waar ik van vond dat ze dat ook heel goed speelde. Een nummer wat eh, door de formatie Stretch is uitgebracht.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 They listen Dit je Do It, een uh, formatie die uh, maar eigenlijk één of twee echte nummers heeft uitgebracht en daar grote hits mee hebben gehad. Peter Jan Rens, hij is bezig geweest met een eigen radiostation op te richten, is niet gelukt. Soms gaat het niet, soms kan het niet, soms wil het niet en soms mag het niet. Maar zeg nooit stop, want in je kop daar was geen stroop, dus geef nooit op. Geef nooit op. Geef nooit op. Geef nooit op. Oh, geef nooit op. Heb je al lang een wens in je kop? Zet hem in een brief en stuur die op. En is het echt een goed voeren we het uit en jij doet mee. Wil je journalist zijn bij de krant of rijden op een olifant? Heb je hoogtevrees al een hele tijd? Maak een parachutesprong en je bent het kwijt. Soms gaat het niet, soms kan het is geen idee te dol. Soms gaat het niet, soms kan het niet, soms wil het niet en soms mag het niet. Maar zeg nooit stop, want in je kop daar past geen strop, dus geef nooit. geef nooit op. Nee, eh, dat is een eh, goede raad ook voor deze, deze Peter-Jan Rens zelf. Hè. Als je iets opgezet hebt en het lukt niet helemaal... om dan toch door te gaan waar je gestopt bent. George Baker. Met zijn grootste hit, maar dat hoef ik u eigenlijk helemaal niet te vertellen. Hè? Little Greenback in films, in reclame. Waar is dat niet gebruikt? Looking back on a track. or a little greenback. Got to find just a gun or losing my mind. Outside in the night, outside in the day. Looking back, back, gonna do it my way. Outside in the night, outside in the a little greenback. Got to find just the kind of losing my mind. Greenback door hem eh, zelf geschreven met behulp van een, eh, een zekere meneer Visser, J. Visser. Wie dat is, ik weet het niet helemaal, maar eh, dat zal hem ook wel geen windeieren gelegd hebben, want George Baker heeft wel eens ooit verteld van het is mijn grootste hit. Hij stond eigenlijk nooit nummer 1, maar hij is wel het meest verkocht zo ongeveer. En dat heeft hij zeker niet, zeker niet te danken aan, aan al die films en al die reclamespotjes waar deze cd in gebruikt is. Raymond van het Groene Woud, ik ben God niet, maar één ding heeft hij wel gelijk in hoor. Hij heeft een heel goed gevoel over Hollanders. Luister maar eens hoe hij ze bekijkt. Ze zien er keurig uit. Heeft hij gelijk in? Nou, valt al mee. Warme stemmen. Dat zeker. Vol subtiele klank. Vrouwen hebben iets elegants. Zo en typisch voor het land. Zachte ogen, verfijnde smaken, zwoele stellen die door hun neuzen kwaken. Ik hou van honger. gezelligheid. Hun ballen. wie doet hun dat nou?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 It's just the thought of you, the very thought of you van de grote Nat King Cole. En dan heb ik het over Natalie Cole. Zij heeft wat eh, nummers opgenomen die haar vader ook uh, grote hits heeft gemaakt. The Very Thought of You is er daar eentje van. Ik was bij zijn live optreden in Ahoy, Rotterdam. Heb er gemengde gevoelens over. Maar dit kan gewoon niet kapot hoor. tomorrow van toen nog de Commodores. En dat bracht hij die avond daar ook hoor. Hij bracht wat muziek van de Commodores. Achter zijn piano bracht een hele medley. En daar heb ik toen wel van genoten. Net is dat ik ook doe van Josh Stone. Right to be wrong. doesn't leave me. Oh. zangeres deze, deze dame, deze Josh Stone. Right to be wrong. Paul Carrick is ook terug te vinden op dezezelfde cd. Het is een cd, eh, een 5 cd box met eh, op iedere cd 20 nummers. Dus als u eh, een beginnend muziekverzamelaar bent, zijn dit prachtige cd's. 100 keer liefde, zo heet deze cd box. Prachtige liedjes staan erop. I just wanna tell you that my love is here to stay. Girl, you know that's one thing that will never fade away. I'm dedicated oh, to you. You know there's no need to run, there's no need to hide ever come between us, baby, I will push aside. Yo, dat zegt Paul Carrigan Dedicated. De cd zeg ik al, honderd keer liefde. Als u in uw favoriete platenzaak bent, dan eh, gaat u maar eens kijken. Deze zult u daar beslist niet meer vinden, denk ik hoor. De cd van Karen Bloemen. Ja, ze heeft de titel al gezegd. Nooit meer jong. Ik heb wel goed. the speaking. Photograph van een formatie die ook pas geleden weer een cd heeft uitgebracht. Nickelback. En Nickelback, dat moet me meteen laten denken aan Nickel en Nelis. U weet wel van Wim Zonneveld en daar heb ik ook een dubbelaar van. En daar draai ik nu een trekje van. En dan begint hij zo. En nou iets lolligs. Weet u, je weet nooit wat het publiek leuk vindt... en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeilbaar raadsel. Ik liep op Sinterklaasavond in Amsterdam in de Kalverstraat. Ik stond voor een etalage te kijken. Opeens voelde ik achter me de aanwezigheid van een zware... 60-jarige door en door geboren en getogen Amsterdammer... die opeens op zorgelijke toon tegen me zei... Ach, meneer Schoenenberg... De humor is weg in Amsterdam. Chagrijners zijn het, allemaal. Neem mij nou. Ik loop vanmorgen de Ferdinand Bol. Ik heb twee borrels op, meer niet. Ik zie boven een ladder een vent staan. Die staat met een grote baal in de muur te hakken. Ik roep naar boven. Hé, hey, dat doe je verkeerd. Hij komt naar beneden en zegt tegen me, wat zeg je? Ik zeg, dat doe je verkeerd. Toen zegt hij, hoezo? Ik zeg, dat moet je een ander laten doen. Een een aardigheidje, meneer Sonnenberg. Ik was goed gemutst, u weet hoe dat gaat. We dacht u dat hij lachte? Vergeet het maar, weet u wat hij tegen me zegt? Moet je me daar voor de ladder af laten komen? En dan geeft me een dreun tegen mijn hersens. Dan kon ik het toevallig goed hebben. Het was maar een klein je Maar even zo goed lag ik vanmorgen om half elf al te matten in de Ferdinand Bol. Daarom vraag ik u af, meneer Sonnenberg, waar is de gulle lach op heden te Amsterdam gebleven? Dat vraag ik u af. Enfin, nou, ik ging mijn cafeetje binnen, het hoekje, daar kom ik altijd. Ik neem een grote pils. Een levensgrote. En de bar zit blauwe Harry. Dus je vindt die 13 kinderen en die heeft pas een auto gekocht van de kinderenbijslag. En die zingt altijd. Nou ook weer, maar laat hem maar vroeg zitten. Een aria zong die uit de Rigoletto. Hij is uitgezongen en zegt tegen mij, mooi hè? Ik zeg, ja, je zingt wel lekker. Het komt alleen een beetje in je strot uit. ik zeg, het is net of ik de playout doortrekken. Een aardigheidje, meneer Sardenberg. Ik was goed gemutst, u weet hoe dat gaat. We dacht u dat hij lachen moest. Hij wou meteen met me naar buiten. Hij zegt, ik graap je. Ik zeg ten alle tijden, goede blauwe Harry. Alhoewel ik vanmorgen om half elf op de vuist was in de Ferdinand Bol. Maar waar is jouw gevoel voor humor gebleven? Nou, fijn, de kastelein die sust het. We drinken het af. We zitten nog een paar uurtjes gezellig. Harry zingt nog een paar mopjes, maar het werd gestadig valser. Dus ik denk, weet je wat, ik sta zo op, ik ga ze een beetje uit de wind zitten. ik denk, ik ga naar de grote bak. Ik kom op straat, meneer Sonnenberg, daar zie ik ineens een man naast zijn auto staan. De auto is tegen de tram opgereden, de hele voorpaar in de poeier. Ik ga op die man af en ik zeg tegen hem, niks aan de hand hoor meneer,